uur. Mark Visser met het NOS-journaal. In Londen er iemand gearresteerd. De verdachte zou zijn ingereden op moslims die na het gebed een moskee verlieten. Daarna stapte hij uit en zou hij volgens Britse media met een mes op mensen hebben ingestoken. Begin deze maand reden drie radicale moslims met een busje op London Bridge... waar ze voorbijgangers aanvielen met messen. Treinreizigers die vanochtend via de stations Zwolle of Den Haag Centraal reizen... krijgen te maken met problemen door een staking. Het treinpersoneel op beide stations heeft het werk neergelegd. Staking duurt tot 9 uur. Vakbond FNV Spoor heeft de staking uitgeroepen vanwege de krimplannen van de NS... en omdat er volgens de bond bij de NS al anderhalf jaar geen enkele beweging is in de onderhandelingen. De partij van de Franse president Macron heeft de verkiezingen een absolute meerderheid in het parlement behaald. samen met zijn bondgenoten ruim 300 van de 577 stemmen. Zetels. De overwinning is daarmee iets minder groot dan werd voorspeld, maar de klap voor de gevestigde Franse politieke orde blijft enorm. Zo hebben de socialisten een ongekend aantal zetels verloren. Ze hadden er 273 en houden er nog maar 29 over.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 那星光浪漫。 solución. Yo sé que miss you.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 Austria.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 sigina bëgguma ku ma xool dal diine yo, li nekk si yow mo ne si man li ne si man mooy di leen pour parler de leur de leur qu'ils Des infos qui ne divisent pas. Seven seconds.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 September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 September song, summer lasted too long. Ooh.